uur. moet met het NWS Journaal. Veel mensen houden in de winkel geen anderhalve meter afstand meer... en negeren ook steeds vaker andere coronamaatregelen. Dat zegt winkelpersoneel in een enquête van vakbond FNV onder 800 mensen. 93% van hen zegt dat klanten te dichtbij komen... en vaak niet een winkelmandje of wagen meenemen. Sommige klanten worden agressief als het personeel hen hierop aanspreekt. Verder vindt een derde van het winkelpersoneel dat de werkgever meer moet doen om de werkplek veilig te houden. De FNV adviseert beveiligers in te zetten om toezicht te houden. Nederland komt in de diepste recessie in 100 jaar terecht... schrijven economen van de Rabobank in hun kwartaalbericht. Ondanks alle steunpakketten vanwege de coronacrisis... zal de economie volgens hen dit jaar met bijna 6 krimpen. De horeca wordt het zwaarst getroffen met een krimp van 41 de werkloosheid zal dit jaar meer dan verdubbelen. In Nieuw-Zeeland is de laatste patiënt met het coronavirus genezen verklaard. Omdat er ook al 17 dagen geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld... heeft premier Ardern aangekondigd dat alle maatregelen worden opgeheven. Zo hoeven Nieuw-Zeelanders geen afstand meer te houden... en kunnen evenementen weer doorgaan. Alleen de grenzen blijven voorlopig dicht. De gemeenteraad van Minneapolis wil het politiekorps van de Amerikaanse stad ontmantelen... vanwege de dood van George Floyd... Negen van de twaalf gemeenteraadsleden hebben zich voor een radicale hervorming uitgesproken. Volgens de voorzitter moet er een nieuw korps komen... omdat de politie de gemeenschap nu niet veiliger maakt. Ajax-directeur Edwin van der Sar wil dat de belangrijkste wedstrijden in de eredivisie komend seizoen na de winterstop worden gespeeld. Omdat er dan mogelijk weer publiek bij kan zijn. Dat zei hij in NOW Studio Sport. Hij denkt dan aan duels tussen Ajax, Feyenoord en PSV. Maar ook aan regionale toppers als Twente Heracles. Het weer nog, vrij veel bewolking en lokaal nog een enkele bui. Het wordt vandaag 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing while you beating around the bush and knowing you want all this woman. I get you, yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you.